uur. Manik Zampersen met het NOS Journaal. Een Canadese rechtbank heeft een Nederlandse man veroordeeld tot 13 jaar cel... voor afpersing en intimidatie van Amanda Todd. Het meisje van 15 pleegde in 2012 zelfmoord. Ze werd door de man afgeperst met naaktfoto's. De 44-jarige man werd eerder in Nederland al tot bijna 11 jaar cel veroordeeld in een soortgelijke zaak. De VS stuurt opnieuw militaire hulp naar Oekraïne. Het gaat om een pakket van zo'n 750 miljoen euro... met daarin onder meer militaire voertuigen en munitie, zoals granaten. Sinds het begin van de oorlog heeft de VS voor zo'n 17,5 miljard euro aan wapens... en andere militaire middelen toegezegd. De EU-trainingsmissie voor zo'n 15.000 Oekraïners begint halverwege volgende maand. De training wordt vooral gegeven in Polen en Duitsland... en is onder meer bedoeld om het Oekraïense leger te leren omgaan met westerse wapens. Zo'n 3000 Oekraïners krijgen een gespecialiseerde training. Daarin leren ze bijvoorbeeld mijnen te ruimen of zich te verdedigen tegen chemische wapens. Nederlandse inlichtingendiensten benaderen geregeld journalisten in het buitenland voor informatie, meldt NRC na onderzoek. De helft van de ondervraagde redacteuren en correspondenten is door de AIVD of MIVD benaderd. Aanleiding voor het onderzoek van de krant is een intern AIVD-document... met namen van bronnen en agenten, waaronder acht journalisten. In Turkije zijn reddingswerkers bezig bij de kolenmijn... waar gisteravond een explosie was. Die kost aan zeker 25 mensen het leven. Ook zijn er 17 gewonden en er zit nog een onbekend aantal mensen vast... De explosie was in een staatsmijn in het noorden van Turkije. Op het moment van de ontploffing waren er ruim 100 mensen in de mijn.